Daar worden ze ontvangen door hun voorgangers. Eind van de middag is de eerste ministerraad in de Trevenzaal. Bij een treinongeluk in het zuiden van Finland zijn zeker vier doden en acht gewonden gevallen, melden Finse media. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de buurt van de stad Skogby. Onder de slachtoffers zijn ook militairen, meldt het Finse ministerie van Defensie. Suriname en Frans-Guyana gaan op elkaars grondgebied patrouilles uitvoeren. Dat gebeurt langs de Marowijnen, de rivier die de grens vormt. De samenwerking is bedoeld om grensoverschrijdende criminaliteit beter aan te pakken. In het gebied wordt op grote schaal brandstof en goud gesmokkeld. De Frans-Surinaamse samenwerking is mogelijk vervelend voor ex-rebellenleider Brunswijk. Hij is door Frankrijk bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Of die in het grensgebied actief is, is niet duidelijk. Bij de Keniaanse presidentsverkiezingen zijn onlusten uitgebroken. In de stad Kisumu heeft de politie traangas gebruikt tegen mannen die met stenen gooiden. In het gebied wonen veel aanhangers van de oppositie en veel stembureaus zijn niet opengegaan. Op plekken waar wel gestemd kan worden is de opkomst veel lager dan bij de presidentsverkiezingen van augustus. Het verdwijnen van de roamingkosten in de Europese Unie heeft KPN tientallen miljoenen omzet gekost. Het afgelopen kwartaal daalde de omzet met bijna 7% naar 1,6 miljard euro. Sinds juni mogen providers geen extra kosten meer rekenen als klanten in andere EU-landen mobiel bellen of internetten. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. Vanmiddag wat zon, dan wordt het 16 graden. Morgen wat meer zon, een enkele bui en 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file. Op de A2 Utrecht en Bos tussen afrit Everdingen en afrit Geldermalsen 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Knoopend Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer file. A27 Almere Utrecht tussen Knoopend Eemnes en Hilversum 3 kilometer. A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Veel vertraging op de N227 Amersfoort wijk bij Duurstede. De weg is in beide richtingen dicht bij de A28 door een ongeluk.